Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Tweede Kamer wist niet dat er in Groningen jarenlang veel meer aardgas werd gewonnen dan strikt genomen nodig was. Oud-Kamerleden hebben dat vandaag gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Gasbedrijf Gasterra bijvoorbeeld had uitgerekend dat voor leveringszekerheid niet meer dan 27, 27 miljard kuub gas nodig was. Maar dat werd nooit met de Kamer gedeeld. Er werd in 2013 twee keer zoveel gewonnen. Daarmee werd de dringende waarschuwing van het staatstoezicht op de mijnen in de wind geslagen om zo snel mogelijk minder te winnen. Het staatstoezicht was tot dat advies gekomen omdat de gaswinning vanwege aardbevingen te gevaarlijk werd. Een voormalige topman van Twitter zegt dat het bedrijf het publiek misleidt over hoe veilig de site is. Oud-veiligheidsbaas Satko zei in een hoorzitting in het Amerikaanse congres dat de gegevens niet zo goed zijn beveiligd. En dat de veiligheid van Twitter tien jaar achterloopt op de veiligheidsstandaarden en dat er te veel mensen bij gevoelige gegevens kunnen. Jeroen Dijsselbloem is geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. De PvdA volgt John Jorritsma van de VVD op. Die wilde na zes jaar zijn termijn niet verlengen. Dijsselbloem benadrukte dat hij in Eindhoven is geboren... en een groot deel van zijn jeugd daar heeft doorgebracht. Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd, die gespeeld werd in Anfield, eindigde in 2-1. Liverpool won dit seizoen maar twee van de zes competitiewedstrijden, maar tegen Ajax ging de club meteen in de aanval. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer tot besluit. In het zuiden toenemende kans op regen. Vannacht 10 tot 15 graden. Morgen in het zuiden en midden eerst regen. In de middag blijft het met uitzondering van Limburg overal droog en is er soms zon.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 En ik kan er niet beschrijven in één zitten samen op je kamer op vier hoog. En ik zit naar je te staren of ik droom. Je maakt me licht in mijn hoofd. Of is het je bier ook? Kijk om me heen naar al je flora en fauna Alles is groen, want dat was goed bij je aura Praat over yin-yang, snap er niks van Maar doe je ding, want het is best cute trekken elkaar aan En jij kon niet verder bij de vandaan staan Oh, nog steeds voelt het vreemd behind zomer.